Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het beveiligingsteam van misdaadjournalist John van den Heuvel is niet verteld over het internetzoekgedrag van een verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat schrijven nu.nl en RTL Boulevard. Op de dag van de moord op de Vries googelde de verdachte van den Heuvels naam nog. Diens beveiligingsteam kreeg dat nooit te horen. Van den Heuvel, die al jaren ernstig wordt bedreigd, hoorde het nieuws van journalisten. En noemt dat extra pijnlijk. Het OM erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten... voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne... onuitsprekelijk lijden veroorzaakt. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja... waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Volgens de commissievoorzitter moet het Westen alles doen om de daders voor het gerecht te brengen. Het Oekraïense leger benadrukt dat er nog steeds wordt gevochten in en om de stad Bakhmut. Het Russische leger is al dagen bezig met een offensief om de stad te veroveren. In verschillende media werd de afgelopen dagen gespeculeerd over de terugtrekking van het Oekraïense leger. Maar een Oekraïense legerwoordvoerder zegt tegen CNN dat troepen elkaar afwisselen in de gevechten politie heeft nog nauwelijks aanknopingspunten in het onderzoek naar de dode baby... die gisteren werd gevonden in de lek bij Lekkerkerk. Het meisje lag in een tas in een zijarm van de lek. Over de herkomst of haar ouders is nog niets bekend. Volgens de politie is het ook de vraag of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Het weer overwegend bewolkt met soms een bui. Minima vannacht rond 2 graden. Morgen opnieuw vrij bewolkt, maar in het noorden kans op wat zon. Verspreid over het land enkele buien met soms natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden.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 En als opening wordt die trouwens Serge Fang met Get Up. Komen nu met een hoop lekkere muziek. De eerste, eerste zaterdag in maart. En en eh, dat betekent dat we weer, eh, eh, ja, weer terugkomen op uh, hip-hop en RB. Dat vertellen we altijd mooi, maar je hoort het bijna niet voorbij komen. <laughs> Heel af en toe een keertje. Maar ja, vorige week toevallig die nieuwe plaat van Boef en, en Leeuw Klein. Maar we gaan het weer doen. Vanaf heden weer elke week een, een hip-hop en RB plaatje. Want hoe komt dat? Ik heb van de week een nieuwe serie gekeken. De Equalizer is een serie. ze van de film The Equalizer met natuurlijk Dance Washington. En dan hebben ze een serie. Ja, bij Fox zeggen zij is nieuw, maar hij is niet nieuw hoor. Ja, voor Nederlandse begrip is hij nieuw. Maar eh, het is met eh, Queen Latifah in de hoofdrol. Hij speelt de rol die eh, Denzel Washington in de film speelde. En ik had iets van Queen Latifah, waar kennen we die van hè? Nou ja, misschien ken je er niet, maar uh, sentimentjes Sentimentje, zo in de jaren 90 maakte heel veel muziek. Hip-hop muziek. En ik, ik, zag het, ik hoorde het en ik denk, ga verzoeken. En dan hoorde ik een paar plaatjes van de dame en toen had ik iets van eens even kijken wat er allemaal in de jaren 90 van hip-hop en RB voorbij kwam. En eh, ja, ik denk we gaan het weer introduceren. Dus uh, dat zometeen allemaal. Queen Lativa onderweg met Unity. Maar eerst hoor je Todd Terry met Fly Like an Eagle. Dat is ook een oude gouden klassieker in een dancejasje gestoken. Luister maar. slipping to the future exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walk past these dudes when they pass me. Uh. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, <laughs> Yeah, me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. Uh. I punched him dead in his eyes. Who you crawling, nigga? You and I, it up. Rise. Bad days at work give you an attitude and you erupt. Rise. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. Uh, a man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gonna come to you till you do right by me. Brother, you wait and Who sit bitch. you. Yeah. But like yo yo, uh. you don't hear me though. You wear a rag around your head and you call yourself a gangster bitch. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. Uh. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago you was a heard and nobody ever heard of you. Now you want to be Hard. You barely know your ABCs please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it Why you trying to jump in front of the bullet. Young lady, uh. And real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced, cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no She got to wear that for life. Who you calling a bitch? You and I, I, T-Lie. You and I, T-Lie. That's what I'm here we Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. jaren 90. Erg populair. Naughty by Nature met OPP, yeah, You Know Me. En daarvoor horen we ook Queen Latifah met Unity. Dame begonnen op de 19 als ze de eerste plaatje, hip-hop plaatje. En eh, tegenwoordig is eh, actrice. En ze speelt eh, in de nieuwe serie eh, The Equalizer. En eh, als we het toch over hiphop hebben. De wu Houton Clan en rapper Nash die komen op 6 juni naar de Zigodome. Ze slaan daar de handen inheen voor hun New York State of Mind Tour. De kaartverkoop is gisteren begonnen. De tour begon vorig jaar in St. Louis en is vanaf mei in Nieuw-Zeeland te zien. In juni trekken Nash en de Houton Clan door verschillende Europese steden. Zo staan de hiphopartiesten ook in Stockholm, Kopenhagen, Berlijn, Parijs, Dublin, Glasgow en Londen. En de Houton Clan bestaat uit onder andere rappers RCA Metal Man en uh, eh, Copadonna. En de groep scoorde in 2000 hit met eh, Travel Pit. En Nash die werd onder meer bekend door de platen als If I Rule the World en Hate Me Now. En zijn nieuwste album eh, King's Disease werd in 2021 bekroond met een Grammy. Dus ja, wu tung Clang en rapper Nash op 6 juni in de Ziggo Dome. En de kaartverkoop is gestart, dus ik zou even kijken als het, als het leuk lijkt. En de geannuleerde optredens van Justin Bieber op 11, 13 en 14 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die worden niet verplaatst naar een nieuwe datum. De bezoekers krijgen van Ticketmasters eh, gewoon hun geld terug. De drie optredens waren al een paar keer verplaatst vanwege de coronapandemie. En vorig jaar leken ze door te gaan, maar toen besloot Bieber te stoppen met zijn shows. De zanger maakte toen bekend te kampen met fysieke en mentale problemen. Hij schijnt het, gevolg, eh, of hij schijnt het syndroom van uh, eh, Ramsey Hunt te hebben. Met deze aandoening is zijn zevende hersenzenuw door een infectie uh, ontstoken geraakt. Zelf zegt hij, het gaat vanzelf over, maar ik heb veel rust nodig. Dus ja, die hele tour gaat voorlopig gewoon even niet door. En het komt goed, zegt hij zelf. Dus eh, we moeten gewoon geduld hebben. Als je het leuk lijkt, uh, eh, Justin Bieber, uh, hè? Dat lijkt me helemaal niks, maar ja, sommige mensen vinden het fantastisch. We gaan door met muziek, want ik lul weer veel te veel. Onderweg zometeen Shortcut met Raw Meat. Maar eerst die Roog en Ron Carroll met Wasn't voor The Music. Door de Jay Vegas remix. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. lives across voor van Floorplan met We Give the Honor. En daarvoor hoorde je Shortcut met Raw Meat. Zo wordt het even tijd voor de party update op deze zaterdag 4 maart. 2023. De eerste zaterdag in de, nieuwe maand maart. Woensdag zijn we begonnen met 1 maart. En eh, nu 4 eh, maart, de eh, eerste zaterdag. Brainwash in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft de line-up in handen van, van die Escape. Van de Escape, niet die Escape. We zijn in Nederland, gewoon de Escape. Hij doet de line-up van de vrijdag en op de zaterdag is hij er ook. En dan draait hij zelf ook. Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas. En als we doorlopen, dan eh, komen we bij eh, Club Air. Daar is vanavond uh, Throwback, zoals iedere zaterdag. Begint om 11 uur, duurt tot uh, half 5. Vreemde tijd, maar zal wel een reden hebben. Van 11 tot half 5 ben je welkom in Club R met Throwback. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback.nl of R.nl. En nog een wekelijks feestje. In de Melkweg is het wekelijks feestje Encore. Vanavond Encore eh, Connect. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En eh, we hebben ook nog een groot feestje vanavond. Of vannacht moet ik zeggen eigenlijk. Malice in Wonderland, We're All Mad Here. Dat is vanavond allemaal in de AVAS Live. Begint om 11 uur straks pas en het duurt tot 7 uur in de ochtend. Wat stevige werken. Malice. En eh, voor meer informatie check de website Malice, Wonder, Malice in Wonderland aan elkaar geschreven. MaliceInWonderland.nl of op AVAS Live met onder andere Disturb, Fra, Malice, Real Shift, Mutilator, Envy Trill, Ruler, Classic Set, Sick Mode. En het is hosted by MC Focus. Vanavond dus, of vannacht tot morgen om 7 uur van 11 tot 7. Malice in Wonderland. We are all mad here. En dan gaan we door met muziek. Want zie muziek natuurlijk aan je radio gekluisterd.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 En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de radio, in de clubs, op de streams en op de indoor festivals. Deze week op 10, Dom Brasky met Early, I Really Love You. Op 9, Floorplan met We Give The Honor, heb je zojuist gehoord. Op 8, Harry Romero met Revolution. Op 7, Another Able Balder met Relax My Eyes. Op 6, Low Steppa met The Feeling. Op 5, DOD met Set Me op 4 Todd Edwards en Mand met uh, Proviance. Op 3 de plaat die wekenlang op 1 eh, stond. Jengi uit Nederland met eh, Bell Mercy. En toen wij hem voor het eerst op de radio draaiden, een week later stond hij niet meer op 1. Dus hè. deze week op 2 Eat Everything en Shazar met Get Up. En deze week voor de tweede week op nummer 1 SOS Fusing Paulina in de Skylark remix. De Nick van Julie Extended Edit Paulina en Ace Studio. Nummer 1 in de Nightwalk 10 hoort hem nu hier op je radio. Magic. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Voor de Nightwalk. Nightwalk Mainstage worden Alex uh, Paul Adam en Ralph. Ralph, <laughs> oh, komt er lekker uit. Ralph met Better Day. En daarvoor horen we Martin Wright, eh, Stuart Ogilvy en Do You Want It. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws weer. En dan is het tijd voor DJ Mauzo Nights en Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We nog even muziek. Onderweg zometeen Ofaya met een nieuwe plaat Something in Your Eyes. Maar eerst die Sean Finn met zijn eh, grote hit jaren geleden gemaakt. Al regelmatig eh, gekopieerd. Of in ieder geval gecoverd moet ik zeggen.